uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Unie geeft een miljard euro aan Libanon. dat geld is bedoeld om de economie van het land te versterken... maar ook om de grenzen beter te bewaken en illegale migranten tegen te houden. En ook gaat er geld naar het Libanese leger dat meer materieel krijgt... om die grenzen beter te kunnen bewaken. Libanon moet wel iets terugdoen en dat is de migratie naar Europa in controle houden... zegt correspondent Arjen van der Horst. We hebben het hier natuurlijk vooral over Syrische vluchtelingen. Op dit moment zijn er anderhalf miljoen Syriërs in Libanon dat op een bevolking van 5 miljoen Libanezen... Nou, Libanon verkeert al jaren in een diepe eh, economische en politieke crisis. Je kunt je voorstellen dat die vluchtelingen daar onder bijzonder moeilijke omstandigheden leven. En velen willen dan ook het liefst doorreizen naar veiligere bestemmingen... zoals de Europese Unie. Zorgmedewerkers in het hele land hebben vanmiddag twee minuten lang het werk neergelegd. Met die actie hebben ze stilgestaan bij een steekpartij in een GGZ-kliniek in Heerlen. Daarbij kwam vorige maand een medewerker om het leven. De politie in Amerika is een kamp binnengevallen op de campus van de Unie van Los Angeles. Honderden mensen demonstreerden daar tegen de oorlog in Gaza. de demonstranten verbergen zichzelf achter barricades van houten platen en ook afvalbakken. En de politie is bezig om die nu weg te halen. En dan heftig nieuws uit Beekse Bergen, want daar is gisteren een grote vechtpartij geweest tussen chimpansees. En een van hen raakte daarbij zo gewond dat hij daarna is overleden. Volgens een dierenarts van het park komen conflicten vaker voor bij deze apensoort. Maar in dit geval was het zo ernstig dat de chimpansee moest worden geopereerd. En tijdens die ingreep is de aap overleden. In januari vorig jaar stierf in dat park ook al een chimpansee na een ruzie. Het weer dan nog. Eind van de middag en vanavond komen de pittige buien aan met kans op hagel en onweer. Maar tot die tijd blijft het flink zonnig en ook droog bij een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Hilversum-Noord 3 kilometer file.